Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Moord op vier nonnen in Jemen. Terroristen vielen in de havenstad Aden een bejaardentehuis aan. Ze schoten eerst de vier nonnen uit India dood... en daarna een aantal ouderen die ze geboeid hadden. Ook een kok en een aantal bewakers werden vermoord. In totaal vielen er 16 doden. De aanslag werd waarschijnlijk gepleegd door leden van terreurgroep Al-Qaeda. De paus spreekt van een daad van zinloos en duivels geweld. Hij hoopt dat mensen hierdoor worden wakker geschud... en dat de strijdende partijen in Jemen de wapens neerleggen. De republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz heeft de voorverkiezingen in de staat Kansas gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van de stemmen, tegenover een kwart voor Donald Trump. Het is de vijfde staat die de aardsconservatieve Cruz op zijn naam schrijft, maar hij heeft nog een forse achterstand op Trump. Wie in Kansas bij de Democraten heeft gewonnen is nog niet bekend. In Amerika spreekt men wel van Super Saturday, omdat er in vijf staten voorverkiezingen zijn. In Louisiana wordt net als in Kansas door beide partijen gestemd. In Maine en Kentucky alleen door de Republikeinen en in Nebraska alleen door de Democraten. Het veelbekeken televisieprogramma Wie is de Mol is de afgelopen avond tot een ontknoping gekomen. In de finale bleek dat kro en crv presentator Klaas van Kruistum de Mol was. Hij probeerde in het programma steeds ongemerkte groepsopdrachten te saboteren. Winnaar van het spel werd BNN-presentator Tim Hofman. Hij wist de Mol het beste te ontmaskeren. Verliezend finalist was 3FM-dj Annemieke Schollaert. Het spelprogramma was deze keer opgenomen in de Dominicaanse Republiek en trok wekelijks zo'n 2 miljoen kijkers. Het weer, vannacht in het westen mogelijk een bui.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 Girl, you got to be right. Killing in your Levi's. High on your love has got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby. Don't you want to rally again? Find a road with no name.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 fucking trumpet. The fucking trumpet. Peter O'Toole. Just having a just having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drums, Martin, drums, mums, the Pope. Waffles, the Pope. On bass, I'll see it, no. On baseline, Martina Nanny's come. baseline, I'll see Alcietno. On baseline, Martina Nev. Nev. okay. Married. Here I am. Did you she get married? Here I am married. Here I am married. And on Mike on it. And on Mike on it. And on Mike on it.